Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het centrum van Aalsmeer heeft een grote brand een winkel en zeker twee bovengelegen woningen in aanbouw verwoest. De vlammen sloegen uit het pand en de brandweer schaalde snel op om met meerdere wagens het vuur te blussen. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade. Meerdere mensen zijn uit hun woningen geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op Sicilië zijn zeker twee doden gevallen door noodweer. Door de hevige regenval zijn er overstromingen ontstaan in en rond de stad Catania. Volgens Italiaanse media zou er ook nog een persoon worden vermist. Het ziekenhuis in Catania is geëvacueerd vanwege overstromingen. Veel huizen en bedrijven zitten zonder elektriciteit... en scholen in en rond de stad blijven dicht. De burgemeester spreekt van ongekende weersomstandigheden. Op Sicilië en op het vasteland in de regio Calabrië geldt nu code rood. En naar verwachting zal de storm de komende dagen nog verergeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn er zorgen over de gezondheid van Queen Elizabeth. De 95-jarige vorstin zal volgende week niet bij de receptie van de klimaattop in Glasgow zijn. Ze moet rust nemen van haar artsen. Ruim een week geleden moest Elizabeth al een nacht doorbrengen in het ziekenhuis. Buckingham Palace probeert de zorgen weg te nemen met foto's op Twitter. Daarop is te zien dat Elizabeth aan het werk is. De politie heeft in Maarsen een man opgepakt na een achtervolging vanaf Den Haag. Bij de actie waren volgens getuigen zeker 15 politieauto's en een politiehelikopter betrokken. Volgens de politie viel de bestuurder in Den Haag op door zeer gevaarlijk rijgedrag. Met snelheden tot 190 km per uur probeerde hij over de A12 weg te komen. In een woonwijk in Maarsen lukte het om de auto te laten stoppen. De 29-jarige bestuurder is opgepakt en de politie zou in zijn auto illegaal vuurwerk hebben gevonden. Het weer, vannacht veel bewolking. Hier en daar kan het miseren. Komende dag bewolkt, maar wel droog en in de middag meer zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden.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 så fuerza happily بالليل جاك باللي جاي سيت بيستي بيبي صغري ما في قبل 12 الليل كنشرب كنشوفك في الكيسان بيبي خرجوني كريس لاش ديك الله فيسن زين بو باطوميك معاكي باغي نشوف مون فيس تا والديك بغاو يعرفو فين ساكن حياتي شنو كندير كنصرف لاص العادي ساكن قلبي شاف قوتها فايون بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا Lo in my baby boo, loving de under oh, when I wake up and I'm wondering.